Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS. De Amerikaanse Senaat heeft de financiële hulp aan Pakistan met 33 miljoen dollar gekort. De senatoren protesteren daarmee tegen de straf die een Pakistaanse arts heeft gekregen wegens hoogverraad. De arts moet 33 jaar de cel in omdat hij heeft geholpen bij het zoeken naar Osama Bin Laden. Er was in Abbottabad een vaccinatieprogramma begonnen om DNA-materiaal te verzamelen. Daarmee wilde hij de CIA zekerheid geven over het verblijf van Bin Laden in Abbottabad, wat hem overigens niet lukte. De Amerikaanse senatoren zijn kwaad dat de arts daarvoor wordt gestraft. Ze korten de hulp aan Pakistan met een miljoen dollar voor ieder jaar dat de man de gevangenis in moet. Op een VMBO-school in Bergen-op-Zoom is het eindexamen aardrijkskunde ongeldig verklaard omdat er atlassen op tafel lagen. De leerlingen van scholengemeenschap Roncalli wisten dat ze geen atlas mochten gebruiken omdat er ook topografie in het examen zat. Maar toen ze binnenkwamen lagen de atlassen al klaar. Dat vond iedereen raar, maar wel handig, zegt een van de leerlingen op Twitter. De leerlingen in Bergen op zoom moeten het examen op 18 juni overdoen. Bij een stammenstrijd op de grens van Mali en Burkina Faso zijn de afgelopen dagen zeker 25 doden gevallen. Het conflict draait om het gebruik van stukken land. Leden van een stam uit Burkina Faso trekken geregeld met hun vee de Malinese grens over, op zoek naar voedsel en water voor de dieren. Dat stuit op verzet van lokale boeren in Mali. Die zeggen dat de dieren hun gewassen opeten of beschadigen. De spanning leidde de afgelopen dagen tot een uitbarsting van geweld in een dorp in Mali. Onder de 25 doden zijn vooral leden van de stam uit Burkina Faso. Nederland zit opnieuw niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. Joan Franka kreeg in de halve finale niet genoeg stemmen om door te mogen. Het is voor het achtste jaar op rij dat Nederland niet meedoet aan de finale van het Eurovisie Songfestival. Het weer, vannacht is het helder, minimaal rond 12 graden.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 Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. Deus. cannot see the top unless you fly. And there's a morning, a proven ground there is gold.